7 Jelle Visser met het NOS-journaal. Curatoren van het failliete Vaartziekenhuis onderzoeken de mogelijkheid van een doorstart. Meerdere partijen zouden zich hebben gemeld om het ziekenhuis of onderdelen daarvan over te nemen. De curatoren hebben daarvoor een derde partij ingeschakeld. Een ziekenhuiswoordvoerder spreekt wel van een complexe situatie. Ondanks de interesse gaat de afbouw van de polyklinieken gewoon door. Alle patiënten worden overgedragen aan andere ziekenhuizen. De NS is niet blij met de verhoging van de BTW van 6 naar 9 procent op treinkaartjes. De NS vindt die verhoging een slechte zaak... omdat het openbaar vervoer hierdoor duurder wordt ten opzichte van de auto. Met als gevolg dat misschien minder mensen zullen kiezen voor het OV. De prijzen van kaartjes en abonnementen gaan per 1 januari omhoog. Naast de btw-verhoging gaat de NS ook de inflatie doorberekenen in een kaartje. In Denemarken is een Iraans geheim agent opgepakt... die een tegenstander van het Iraanse regime in Denemarken wilde liquideren. Zo zou de man gezien zijn terwijl hij foto's maakte... van woningen van leden van een Iraanse separatistengroep... in de buurt van Kopenhagen. Volgens Iran zit die groep achter de aanslag op een militaire parade in Teheran eind september. Denemarken noemt het onacceptabel dat Iran van plan was om een aanval uit te voeren in Denemarken. In het asielzoekerscentrum in Beverwaard worden tijdelijk geen mensen uit Albanië, Marokko en Turkije opgevangen. Burgemeester Abu Talib van Rotterdam heeft dat afgesproken met het COA dat de opvang van asielzoekers regelt. Aanleiding is het toenemend aantal incidenten in het AZC met asielzoekers uit deze veilige landen. Ze hebben geen recht op asiel en er wordt geprobeerd hen zo snel mogelijk het land weer uit te krijgen. En dan de avondspits, die valt tot nu toe mee. Het is druk, maar het aantal ongelukken valt mee. Door de regen, ongelukken en pechgevallen was de ochtendspits de drukste van het jaar. De AVB verwachtte dat ook de avondspits zeer druk zou zijn... maar dat valt dus tot nu toe mee. En dan het weer. Op steeds meer plaatsen regent het. De wind neemt toe naar vrij krachtig tot stormachtig aan zee.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 Verder nog file op de A9 van Diemen naar Amstelveen bij Amstelveen-Oost. 3 kilometer, vertraging is iets meer dan 5 minuten. En een ongeluk veroorzaakt nog file op de A10, de ring van Amsterdam bij knooppunt Amstel. Daar zijn twee rijstroken dicht.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 All right, it's a lot. Let's get this plate on there. And this man within three weeks. What do you think pays for this rubbish? Never made the money back, I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.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 Look at me. It really Eh, Leon? Nee. Eh, <laughs> kijk, ik word eh, gelijk al belaagd. waarom zit ik hier? Dat, dat heeft natuurlijk een reden. terwijl pop non-stop gewoon doorploft... Ehm, is er wel iets anders geploft in Zandvoort Noord. De postkouders postcodes 2041, 2042 en 2051. Dus ook Overveen uh, heeft een deel last van een stroomstoring op dit moment. En dat betekent dat er een aantal mensen gewoon in eh, de wijkstand voor Noord nu met, een, eh, ja, eh, met kaarsjes werken. Ik in kluis, want ik had, ik had hem dus ook aan. even een klein live verslag wat er eigenlijk precies gebeurt van mij thuis. Ik kom thuis. Ik ga lekker even mijn eten maken. Ja, ik doe een tartaartje met currysaus. En ik sta net dat een beetje klaar te maken. En op een gegeven moment, paf! alle stroom in één keer af. Ja, nou, dan krijg je dus zoiets eh, van in het donker blinde mannetje gaat koken. Nou, uiteindelijk heb ik het eh, voor elkaar gekregen met een paar kaarsen. En heb ik het uh, mijn avondeten even goed nog naar binnen weten te werken. Maar fijn is allerminst. waarom zitten wij hier ook? Nou, dat heeft alles te maken. Gelukkig heb ik vanavond hulp van Leo van Nes. Maar er zitten ook nog een batterij en techneuten boven die ook nog bezig zijn. Martijn Luiten en Marcus van Dam. Eh, want vanavond is er een hele belangrijke um, raadsvergadering... waarin de begroting eh, wordt behandeld. En daar weet ik niet precies. Misschien dat Leon dat zou kunnen, kunnen vertellen. want pak eens even een, fijn even een microfoon. Want dan kunnen we dat even heel fijn met z'n tweeën even doen. Ehm, Leon, heb jij een beetje de agenda in je hoofd zitten of niet? Helaas, helaas. Nee. Eh, meestal zet ik de computer aan op het moment dat ik eh, zeg maar zo'n vijf minuten ervoor zit. En dan okay. weet ik ongeveer waar het gaat. Nou, dus dan eh, kunnen we zo voordat ze beginnen precies, nog even op nou ja, dat, dat, maakt niet uit. het is een, een, programma, een begroting. Dat, dat, dat staat ook op de agenda. Maar het, het gaat over een begroting. Nou, kunnen ze gelijk in een nieuw stroomnet investeren. Want dat <laughs> is denk ik wel nodig. Ehm, even nog terug naar die stroomstoring. Liander, dat is de netbeheerder van, de stroom, van de stroom, het stroomnet hier. Die zegt dat de verwachte eindtijd eh, rond half negen vanavond is. Dus mensen die eh, heel erg ingespannen zitten te luisteren van... Eh, zouden wij ook nog iets van die raadsvergadering mee? Ja, dan moet je even wachten totdat de stroom... na verwachting half negen is dat opgelost. Dat is ook de reden waarom Jaapie Koper dus hier in de studio zit. Om het een beetje te volgen en ook daar het verslag bij te doen. Maar goed, de raadsvergadering gaat natuurlijk voor. En dus geven wij ook weer het, eh, het verhaal van de muziek uh, zo dadelijk eh, weer terug. Maar ik, deze duurt nog 45 seconden, <laughs> dus ik vind het een beetje onzin om daar wat over te vertellen. Ehm, goed, het, het, is wel heel erg leuk als zo'n stroomstoring precies valt op Halloween. En nou ja, ook nog met een beetje bar slechte weersituatie. Want er wordt toch ook nog wat stevige wind erbij verwacht. Ik zou niet zo 1, 2, 3 willen ruilen met die man die daar de boel aan elkaar staat te knopen... om straks weer het uh, stroom weer eh, erop eh, te zetten. Dus, want ja, het, het, het, regent, het waait. het is niet, niet helemaal lekker vandaag wat, dat, wat dat gaat. Ik wacht even totdat het ritme van Zandvoort komt. Die komt nu. Het ritme van Zandvoort. Inderdaad, en dan gaan we nu met Breathless van de koor verder. gemaakt. De tijd eh, bijna vol van 8 eh, uur. Maar we hebben, eh, ik, heb, ik heb er nog eentje. Want ik moet toch een beetje denken om wat betreft mijn imago. En er moet toch een beetje alternatieve VM uh, vlak voor de raadsvergadering zijn. Nou, we rekenen straks wel af wat betreft de stroomstoring met alles wat met monsters te maken heeft. De EP is uit. Hier is Joe Marches tot 8 uur. dan sowieso één techneut uh, boven die ik er eh, gelukkig mee maak. Dat is eh, Marcus van Dam. Maar goed, het heeft alles te maken met die stroomstoring. Daarom hebben we monsters en het is Halloween. Joe Marches was dat. Tot aan het nieuws van de 8 uur. Nou ja, nieuws. Het grote nieuws komt vanuit de raadzaal. En ik zie al wat beweging, want ze zitten er allemaal klaar voor. de matadoeren van de gemeenteraad gaan straks vergaderen over de begroting van 2019. En eh, ik zie al een beetje wat, eh, wat inleidende beschietingen. Eh, ik denk dat de burgemeester precies om 8 uur gaat, gaat aftrappen. Dus laten we dat er maar op houden. Kijk eventjes rechts op wat er, wat, er, wat er op staat als het gaat om de agenda. Nou, we hebben in ieder geval dus de begroting. Want dat, dat is natuurlijk de hoofdmoot. En die